Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie krijgt steeds meer meldingen binnen die gaan over eerwraak. Vorig jaar ging het om ruim 600 gevallen... waarbij slachtoffers bijvoorbeeld bedreigd of mishandeld werden door familie. Ook gedwongen huwelijken komen voor. Vier keer had het geweld een dodelijke afloop. De slachtoffers zijn meestal vrouwen die zich volgens de familie niet aan de regels houden. De hele familie bemoeit zich met eerwraak, vertelt deze onderzoeker. En met familie bedoel ik niet het gezin en de kinderen, maar de rand die eromheen zit. Hè? Opa's, oma's, ooms, tantes, neven, nichten, tot en met achterneven en nichten. En dat maakt die zaken moeilijk. Het valt de politie op dat Syriërs vaak betrokken zijn bij eerwraakzaken. Vorig jaar ging het in een kwart van de gevallen om Syriërs. In Lelystad staan vandaag twee Syrische broers voor de rechter... die hun jongere zusje van 18 zouden hebben vermoord. Meer dan de helft van de advocaten in Nederland had het afgelopen jaar te maken met agressie. De meeste zelfs meerdere keren, blijkt uit onderzoek van de Club van Advocaten. Het gaat vooral om verbale agressie, intimidatie en bedreiging, maar soms ook om fysieke agressie. Vooral in het familierecht, strafrecht, vreemdelingenrecht en huurrecht lopen advocaten meer risico. Kinderen van gescheiden ouders moeten beter worden geholpen in de rechtbank. Die oproep doet een stichting die opkomt voor kinderen van gescheiden ouders. Bij een scheiding mogen kinderen zelf aan de rechter vertellen wat ze willen. Maar dat is vaak intimiderend. Zo moeten ze door detectiepoortjes en krijgen ze ingewikkelde vragen. Later dit jaar komt er daarom een proef waarbij een kind dat het al heeft meegemaakt als buddy meegaat. En we stoppen steeds vaker duurzaam eten in ons winkelmandje. Met z'n allen gaven we 12,6 miljard euro uit aan eten met een duurzaamheidskenmerk... blijkt uit onderzoek van het CBS en de Wageningen Universiteit. Dat is ruim anderhalf miljard meer dan twee jaar geleden. Deze onderzoeker weet hoe dat komt. Zowel de voorkeur van consumenten zijn aan het veranderen. Die zijn steeds meer naar duurzaamheid aan het kijken. Eh, waaronder ook naar keurmerken. Eh, maar het zit hem ook vooral in, in, het aanbod. Dus het aanbod van voedsel, wat in verschillende verkoopkanalen ligt, eh, is duurzamer geworden. En het weer nog. De dag begint fris. Op de meeste plekken is het droog, al zijn er wel wat buien. Later trekken die weg naar het zuiden en breekt de zon door.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 vergeleken met het jaar daarvoor. Uit onderzoeken in opdracht van het ministerie blijkt dat Nederlanders 12,6 miljard uitgaven aan duurzaam eten. Vooral producten met een beter leven keurmerk zijn in trek. Opnieuw heeft een hoge Israëlische functionaris ontslag genomen vanwege de Hamas-aanval op 7 oktober vorig jaar. Hij zegt zijn verantwoordelijkheid te nemen omdat hij de aanval niet had kunnen voorkomen. Bij het Utrechtse Linschoten is afgelopen voorjaar een middeleeuws zwaard gevonden. Het is volgens deskundigen zo'n duizend jaar oud en verkeert in vrij goede staat. Het zwaard is morgen te zien op Open Monumentendag.